Watermalgemoed met het NOS Journaal. Tegen een ondernemer uit Nieuw-Leuzen in Overijssel... worden mogelijk juridische stappen genomen door een aantal vakbonden. De ondernemer doekte het bedrijf gisteren plotseling op... en stuurde zijn 14 chauffeurs met vakantie. Het bedrijf is niet failliet. De man zegt dat hij meer tijd wil voor privézaken. Volgens vakbond FNV moet de man zijn personeel doorbetalen... of een schadevergoeding geven. Bijna alle gemeenten geven vreemdelingen nog steeds voorrang bij het vinden van een huis. Sinds een jaar zijn gemeenten niet meer verplicht mensen met een verblijfsvergunning voorrang te geven, maar ze doen het nog wel, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. De politiek veranderde de wet omdat veel mensen niet begrijpen dat asielzoekers met een verblijfsvergunning eerder recht hebben op een huis dan autochtone Nederlanders die al lang op een wachtlijst staan. Leerlingen van het VMBO Maastricht krijgen vandaag en morgen te horen hoe ze alsnog kunnen slagen. Alle 354 eindexamenleerlingen moeten wel iets inhalen. Daar krijgen ze een half jaar de tijd voor. Vorige maand kregen laatstejaars van de school te horen dat ze niet waren geslaagd... omdat ze door fouten van de school niet alle vakken hebben afgerond. Er komt een speciale zomerschool om de leerlingen bij te spijkeren. De Nederlandse cameraman Robbie Muller is overleden... en was een veelgevraagde filmer die na zijn opleiding aan de Filmacademie in Amsterdam... een internationale carrière opbouwde. Hij werkte samen vanaf de jaren 70 met arthouse-regisseurs als Lars von Trier... Jim Jarmusch en de Duitser Wim Wenders. Met die laatste maakte hij onder meer het veelbekroonde Paris, Texas uit 1984. Daarvoor kreeg Muller de Goldene Camera. Robbie Muller is 78 jaar geworden. Het weer nog, veel zon, maar in het noorden ook lage bewolking vanaf zee.